Lot Lewin met het NOS Journaal. De Nederlandse autoriteit persoonsgegevens maakt zich zorgen over zijn budget. De privacywaakhond heeft waarschijnlijk te weinig geld om de nieuwe privacywet goed te kunnen handhaven. Die wordt eind deze maand van kracht. Burgers kunnen dan klachten indienen over bedrijven die bijvoorbeeld zonder toestemming persoonsgegevens bewaren. De organisatie schat dat zeker 4 miljoen euro extra nodig is. Topman Hamers blijft voorlopig bij ING, ook al gaat zijn salaris niet omhoog. Hij is voorlopig niet van plan om naar het buitenland te vertrekken, waar hij veel meer zou kunnen verdienen. Het is voor het eerst dat Hamers zelf in de publiciteit treedt... na de felle discussie over zijn salaris. ING lijkt daar nog geen last van te hebben. In het eerste kwartaal kreeg ING er 400.000 klanten bij... en werd er 1,2 miljard euro winst gemaakt. Waarbij moet gezegd dat de ophef over het salaris pas ontstond in maart. Minister Bijleveld vindt het vervelend dat verhalen over de mogelijke ontvoering van oorlogsheld Marco Kroon steeds via de media naar buiten komen. Het ministerie van Defensie heeft na een jaar onderzoek nog geen bewijs kunnen vinden voor de ontvoering van Kroon. De Volkskrant meldt dat de defensietop sterke vermoedens heeft dat hij zijn verhaal in elk geval deels verzon. Volgens Bijleveld kent deze zaak alleen maar verliezers. Ze roept mensen op die iets over de zaak weten om zich niet te melden bij de pers, maar bij het OM. Het weer dan nog, nu nog overal zon, maar later volgens stop, stapelwolken. Het is aan de kust een graad of 23, in het binnenland kan het 28 graden worden. Morgen wordt het een stuk koeler, hooguit 17 graden, met in de ochtend kans op buien.